Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De oppositie wil een onderzoek door het Nibud naar de effecten van de koopkracht voor de maatregelen uit het regeerakkoord. Dat is de uitkomst van overleg tussen de oppositiepartijen. De oppositie heeft al een paar keer helderheid geëist, vooral over de gevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. De partijen vinden dat er duidelijkheid moet zijn voor het debat over de regeringsverklaring. Dat is donderdag. Nederland importeert en exporteert weer net zoveel goederen en diensten als in 2008, dus voor het uitbreken van de financiële crisis. Vooral de export doet het goed, dankzij de goedkope euro. Nederland doet het zelfs iets beter dan Duitsland en Frankrijk, zegt het economisch bureau van de ING. In Griekenland wordt weer gestaakt uit protest tegen de grote bezuinigingsplannen. Het is de derde algemene staking in zes weken tijd. Tienduizenden Grieken doen eraan mee. Onder meer de vliegvelden, het openbaar vervoer en de scholen liggen stil. De staking duurt tot de stemming in het Griekse parlement over de bezuinigingen en die is morgenavond. De vader van Tristan van der Vlis mag worden ondervraagd in een schadeprocedure rond het drama in Alfa aan de Rijn. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Eerder had de rechtbank gezegd dat dat niet mocht. Van der Vlis schoot in april vorig jaar in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn zes mensen dood en daarna zichzelf. Twee slachtoffers die willen proberen een schadevergoeding te krijgen willen de vader laten ondervragen. In Smilde heeft de politie twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht dat ze hun eigen vader in zijn woning hadden vastgebonden en beroofd. De zonen, 44 en 49 jaar, kwamen later terug bij het huis. De politie was inmiddels gealarmeerd en pakte de broers op.